Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Twente zijn vier meisjes in veiligheid gebracht die in handen waren gevallen van loverboys. Politie kwam de meisjes op het spoor dankzij een nieuw meldpunt waar mensen tips kunnen geven. In drie maanden kwamen er 38 meldingen binnen over mogelijke slachtoffers. De gemeente Enschede werkt samen met wijkteams, politie en zorgverleners om slachtoffers van de pooiers op te sporen en veilig onder te brengen. Bij een brand in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn zeker 30 brandweermannen om het leven gekomen. Ze probeerden het vuur te bestrijden in een flat van 17 verdiepingen toen die instortte. Zeker 75 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 45 brandweermensen. Het gebouw staat midden in Teheran, bovenop een druk bezocht winkelcentrum. De Iraanse televisie deed verslag van het blussen van de brand. Het instorten van het gebouw was daar live op te zien. In Italië zijn mogelijk 30 mensen omgekomen in een hotel dat is bedolven onder de sneeuw, melden Italiaanse media. Het hotel in Farindola werd gisteren getroffen door een lawine na de aardbevingen. Er zijn nog maar twee overlevenden gevonden, die zaten in een auto buiten het hotel. Volgens reddingswerkers staat nog maar één van de drie verdiepingen van het hotel overeind. Hulpdiensten hadden moeite om bij het hotel te komen door de vele sneeuw die er ligt. Paul McCartney wil de rechten terug van alle nummers van de Beatles... en daarom is hij een zaak begonnen tegen platenmaatschappij Sony... die de rechten in handen heeft. De platenmaatschappij kocht die van Michael Jackson. McCartney doet nu een beroep op de Amerikaanse wet. Daarin is vastgelegd dat artiesten na 56 jaar... de rechten van hun eigen liedjes kunnen eisen. Dat geldt volgend jaar voor de eerste single van de Beatles... Love Me Do uit 1962. Het weer in de noordelijke helft wolkenvelden, in de zuidelijke helft helder. Het blijft droog, het is wel plaatselijk mistig. De komende uren vriest het licht tot matig. Vanmiddag vooral bij zee lichte dooi. Morgen en zaterdag weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog steeds een flinke file op de A13 Rotterdam-Den Haag vanwege het ongeluk eerder vanochtend bij Delft.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 Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, nou daar zijn we dan weer. Het zonnetje schijnt, het is heerlijk weer bed. Voor mij mag dit zo blijven tot... Uh eventjes. Heerlijk. Tot Sint-Juntemus. Tot Sint-Juntemus. <laughs> lekker. lekker weer dit hoor. Lekker hè? Ja, een beetje vriezen. help Nou nee, hier vriest het niet meer. het is 0,6 nu. Ja. Dus het dooit iets, maar ah, lekker. Vindt u het ook zo lekker? Heerlijk hè? Oh, heerlijk vind ik mooi het. Mooi zonnetje en op het strand is dat dan ook zo mooi hè? Ja, dat is prachtig. Ja, ja, Ja, ja. Goedemiddag, dames en heren. Ja, goedemiddag ook. En een smakelijke lunch. En een smakelijk eten. Zo, hè, hè. Nou, nou. Ehm, goh, nou, dat hebben we dan ook weer gehad. Eh, afgelopen dinsdag heeft u ons even moeten missen. Althans, ik was er niet. En eh, dat komt eh, door de grote stroomstoring die er in Amsterdam was. Dus er was gewoon geen mogelijkheid om hier naar Zandvoort te komen. Dus als u ons echt gemist heeft, Sandra en mij, nou, bij deze dan sorry hoor. Maar dat lag niet aan ons. Maar er was echt gewoon geen mogelijkheid om naar Zandvoort te komen. Ik heb een uur, een staan blauwbek op uh, Haarlem station. En toen kwam er nog geen trein. Ik denk, nou, dan ga ik maar terug naar huis. Hmm. Ik heb wat met die trein, hè. Vorige week donderdag was dat. Ja, ja, ja. Vorige week stond je ook al vast? Stond ik ook al vast vanwege de brand in de trein. Nou, jongen, jongen. Je mag wel gaan uitkijken dat ze jou niet gaan verdenken straks. <laughs> <laughs> Elke keer als die Jans in de buurt is, dan is de hele NS overstuur. ja, ja, nou ja. Vandaag is het allemaal goed gegaan, hè? Eh, nee, nee, ook niet hoor. Oh. Mijn trein... Nee, mijn trein uit Beverwijk had vijf minuten vertraging. Dus, ja, eh, echt? ja, dat is ook weer eh, helemaal mis. Weet je. Maar je was wel op tijd hier. Ik was wel op tijd hier. Gelukkig normaal doen we het gewoon. Maar eh, ja, als je niet kan, kan je niet. Hè? Dat is het nadeel als je uit Beverwijk eh, eh, moet komen. ja, ja, dan heb je kans dat je vastloopt. Ja, ja, ja, ja, ja, Wat doen we eraan? Niks. Nee. Je moet gewoon je ziel in leidzaamheid bezitten. Zoals dat zo mooi heet. Ja. En dan denk je bij jezelf, hoe kom ik in godsnaam weer bij jou terug? Maar ja, <coughs> ja dat denk je dan. hebben trouwens ook een nieuwe gastpresentator hè, vandaag. Ja, leuk hè? Ja. Onze harige vriend. Onze harige vriend. Ik zal straks even een foto op de site zetten. Dan kunt u onze nieuwe sidekick bewonderen. <laughs> Hij is in opleiding. Een stagiair is het. Stagiair is het nog. Hè? Ja, ja. <laughs> Goed, nou uh, ik ga plaatje draaien. We beginnen maar eens met een beetje dik zo. Vind ik wel lekker. Working my way back to you. Babe. Van de Spinners. Ja. En dat, dat heette gewoon eh, Working My Way Back to You. En dit komt uit de musical Hair. Fifth Dimension. Hey, wat een korte. Nou, dat uh, viel mee. Ik eh, een kort nummertje. Eh, een heel kort liedje. Eén refreintje. Ja. is klaar. <laughs> nou, dan maar een 3 in 1. In 1, 1. En die is vandaag van Donovan. Drie mooie liedjes. In the chilly hours and minutes of uncertainty I want to be in the warm hold of your loving mind. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky I want to hide a while behind your smile And everywhere I'd look your eyes and find For me to love you now Would be the sweetest thing make me sing But I may as well try bright and clear. Josie true love's here in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise morning when we rise. That's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh huh. That's the time. That's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking mm-hmm. of the time, of the time when I've been low. Uit de tijd dat ineens de folkmuziek eh, populair was. 1965 zo'n beetje. En eh, in navolging natuurlijk van, eh, van Bob Dylan die eh, met Times They Are Changing een wereldhit had... kwam in Engeland de Schotse Donovan aan bod. Eh, met zijn eerste hit Catch the Wind. En daarna eh, gevolgd door Colors. En daarna weer gevolgd door Josie. Niet in die volgorde stonden ze nu. U hoorde hierachter in volgens Catch the Wind, Josie en Colors. Donovan, toen nog akoestisch. Later ging hij in, ook weer in navolging van Bob Dylan. Op de elektrische tour begon toen met liedjes Sunshine Superman en Hurdy Gurdy Man en Atlantis en dat soort dingen. En eh, ook toen was hij elektrisch versterkt. Ja, maar dit waren gewoon eh, drie liedjes uit zijn eerste periode. Dus nogmaals, ik noem u nog even de titels van de heer Donovan. Ehm, het eerste was Catch the Wind, zijn eerste grote hit. Daarna ehm, Josie. En daarna weer het hele mooie Colors. Goed, en in Nederland kreeg dat natuurlijk eh, navolging door uh, de Groot. Die eh, onder andere ook mee lifte natuurlijk in die tijd van een beetje de folksong, protestzong song en later eh, ook elektrisch versterkt. Protestliederen en zo, dat was toen helemaal in. In die tijd, 1965, 66, vooral ook tegen de oorlog en de, de, oorlog in Vietnam... die toen net zo'n beetje op, op zijn hoogtepunt was, zou ik maar zeggen... Eh, dus eh, er gebeurde nogal wat in die tijd. Zo'n 51, 52 jaar geleden. Vandaag trouwens ook nog weer voor de Beatles-fans een mooie dag. Dat eh, las ik net ook weer. 50 jaar geleden begon men aan de opnames voor Day in the Life. Misschien ga ik hem straks wel even draaien. Ik weet niet of eh, Bart van der Meer dat erg vindt. Maar ik denk het wel. Dat ik hem straks maar eens even erin gooi. Lijkt me wel leuk. Eh, en eh, het is dit jaar natuurlijk het gouden jubileum van Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. En daarom hebben Bart en ik al min of meer besloten om op 1 juni, precies de datum... een marathon-uitzending over Sergeant Pepper te gaan doen. Vier uur lang. Dat wordt leuk. Wow. Ja, gaan we doen. Ja, dat gaan we doen. Vier uur lang. Um, wat wou ik zeggen? Ja, we gaan met de volgende verder. Volgende plaat. Shine Silently. Ja, die analogs hebben ook iets speciaals. Niels Lovegram. Just another room, just another town. Same old crazy people hanging around. still your shine silently, staring into space, coming down alone. Feel like packing all my bags, running home. Well, shine silently. Shine. je wat wil zeggen, moet je wel een microfoon openzetten. Niels Lofgren was dit. En het nummer heet Shine Silently. Prachtig. Het is eh, bijna, bijna half één. Het zijn iets te vroeg vandaag. Oh ja, vorige week waren we te laat. Dus dan is dat weer gecompenseerd. <laughs> Dus we staan ik. niet. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, het eh, regionale nieuws eh, van 19 januari 2017. Eh, deze ochtend is een vrouw op een fiets gewond geraakt bij een verkeersongeval in Zandvoort. Het slachtoffer werd tijdens het oversteken op de rotonde van de Van Lennepweg geschept door een auto. Het ongeluk vond rond half elf plaats. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en de auto kon na het ongeluk niet meer verder rijden door een zwaar beschadigd raam. De afgelopen dagen zijn er tijdens diverse verkeerscontroles in Zuid-Kennemerland meerdere verdachten aangehouden. Tijdens deze controles controleert de politie op verkeerswetgevingen en als daar aanleiding toe is ook op andere wetgevingen. In Heemstede troffen collega's een bestuurder die te veel alcohol had gedronken... en na een ademanalyse kreeg de verdachte een dagvaarding. In Zandvoort reed een bestuurder met een ongeldig verklaard rijbewijs. Hij zal zich bij de politierechter moeten verantwoorden. En zondagnacht werden drie verdachten aangehouden ter zake... het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen. Zij werden aangehouden en ingesloten in het cellencomplex... De inbrekerswerktuigen zijn in beslag genomen... en zullen worden onderzocht door de afdeling Forensische Opsporing. Maandagnacht troffen agenten eveneens in Zandvoort een voertuig aan... waarvan een inzittende nog 14 dagen celstraf en diverse bekeuringen had openstaan. Ook hij zal worden aangehouden en ingesloten. Na de overnachting in het cellencomplex zal de man worden overgebracht... naar een justitiële inrichting. Dan de uitslagen van de kerstbomenactie. Zoals u weet eh, kreeg iedereen die een kerstboom in had geleverd bij de remise een loodje. En inmiddels zijn de winnende lotnummers bekend. En de lotnummers zijn 604, 610, 621, 673, 679, dan gaan we over naar de 700-tallen. 701, 704, 713, 734, 741. En dan gaan we een stuk lager ineens. Nummer 38, nummer 50, nummer 61, nummer 72, nummer 87. En dan komen we bij de laatste 5 En dat zijn 808, 815, 822, 831 en 850. Bingo! Hey, ik zit net te denken dat ik niet zo'n bingoavond ga doen, hè? Ja, dat ga je zo doen, hoor. <laughs> De winnaars kunnen hun VVV-bon ophalen bij de balie van het Raadhuis. En gefeliciteerd. De oude zeehond eh, met het rugnummer 57... die regelmatig op het strand van Zandvoort en Bloemendaal was te vinden... is verplaatst. Omdat het dier nooit met rust werd gelaten... en daar ook regelmatig meldingen over kwamen... is besloten om hem toch maar op te halen... en over te plaatsen naar een rustig wat... zodat hij daar nog jaren onbezorgd kan genieten van zijn oude dag... Het is jammer dat dit moest gebeuren, maar het is wel in het belang van de prachtige zeehond. De Raad van State heeft de provincie Noord-Holland toestemming gegeven... om 3000 damherten in de Amsterdamse waterleiding Duinen af te laten schieten. Faunabescherming had bezwaar aangetekend tegen het afschieten van de herten. En eh, dat afschieten was vorig jaar al gestart. Op dit moment leven er ongeveer 4000 damherten op een veel te klein gebied. In de Amsterdamse waterleiding Duinen zou plaats zijn voor maximaal 1000 dieren. Ze zorgen voor diverse soorten van overlast... want hele groepen worden tegenwoordig in de bepaalde kom gesignaleerd... met allerlei gevolgen voor onder andere de verkeersveiligheid. Ook de vegetatie, die voor andere diersoorten van levensbelang is... staat onder zware druk... De provincie wil het aantal herten via afschot terugbrengen. Faunabescherming echter vindt dat er geen herten afgeschoten hoeven te worden... en zij hebben ervoor gepleit de natuur haar gang te laten gaan... maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat een maximum van duizend herten... een gunstig effect zal hebben op de gehele natuur in het gebied. Ik begrijp die mensen niet. Want als ze nou vinden dat de natuur in gang moet gaan... dan ze die beesten nooit moeten uitzetten. En uh, niet bij moeten voeren. En niet bij moeten voeren. Kijk, en dan, dan ben je humaan bezig. Maar die, mensen van misschien begrijpen er weinig van hoor. Nou ja, goed. Het is, eh, het is erdoor. Het, het hoogste rechtscollege in Nederland eh, heeft ook de bezwaren van eh, Stichting Herstel Inheems Duin ongegrond verklaard. hadden ook bezwaren. En deze stichting die ziet het damhert als een dier dat hier in de duinen helemaal niet thuis hoort. En zij pleiten ervoor om nog meer dieren af te schieten, nog meer herten af te... Maar dat zal dus ook weer niet gebeuren. Eh, dus eh, er is geen mogelijkheid meer om tegen een vonnis van de Raad van State in beroep te gaan. Dus het afschieten gaat definitief door. Nou, ik was toevallig, eh, om daar even een klein beetje op in te haken. Maar ik, ik reed vorige week dinsdag natuurlijk met met Sandra van het station. Ja. En er liep er eentje midden op de kost, of tenminste bijna midden op de Korsverlorenstraat. Oh, maar er lopen hele ploegen. en dus ze, liggen daar in het, eh, in het eh, tuintje bij de Sofiaweg hele groepen. Bij mij voor de deur lopen ze ook in het uitlaatgebied. Ja, kan toch niet? Hele kuddes. Ja, nee, kan ook niet. Nou, dan nog een laatste berichtje. Eh, want vandaag is bekend gemaakt dat de provincie Noord-Holland... in februari het Nationale Kustpact zal ondertekenen... Als het aan de gedeputeerde staten ligt tenminste. In dat pact is, dat is opgesteld op initiatief van minister Schulz van Infrastructuur en Milieu... wordt afgesproken dat er een zonering komt die duidelijk maakt... waar wel en waar geen recreatieve bebouwingen is toegestaan.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 En eh, aanvankelijk, ja, het begon nogal wat nevelig. De zon blijft lekker schijnen en op wat lichte motsneeuw eventueel na blijft het droog. Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur komt boven het vriespunt uit... en stijgt vanmiddag naar waarde tussen de 1 en 3 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur gaat dalen naar waarde rond het vriespunt. Morgen is het over het algemeen bewolkt, maar wel droog. Het waait nog steeds niet en het wordt maximaal 3 tot 4 graden. En na heeft de bewolking de overhand en blijft het voorlopig rustig weer. In de nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt... en overdag wordt het 1 tot 3 graden... en na het weekend liggen de maxima tussen de 4 en de 6 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me A Mercedes-Benz. Zo. Nou, ze heeft geen geringe eisen, mag ik wel stellen. <laughs> ja. ja. Nou ja, als je dan toch eh, iets mag wensen bij onze lieve heer. Hè? Dan maar een Mercedes. Dan maar een Mercedes, ja, ja. ja toch? Nou, ik niet Alleen, eh, ja, wie, wie, wie gaat er eh, de, garagekosten betalen? Hè? Ja, dat, heeft ze er niet bij gevraagd. Nee, nee, nee. <laughs> Nou ja, de Lord heeft hem wel afgeleverd, maar ja, toen was ze er zelf niet meer. <laughs> dus, dus probleem. Janis Joplin was dat, met een eh, nummer van het album Pearl... dat in 1971 na haar dood verscheen. Want ze was toen helaas al overleden. En uh, Janis Joplin natuurlijk lid van de befaamde club van 27. Allemaal van die popartiesten die op 27-jarige leeftijd aan hun eindje kwamen. Ja, ja. En andere leden daarvan zijn onder andere Brian Jones van de Stones. Mm Jim Morrison van de Doors. Eh, wie nog meer? Eh, Amy Winehouse, die oh, zat daarbij. Ja, die zat er ook bij. Ja. Nou, en, en Kurt Cobain van eh, Nirvana, die was daarbij. En, en nog veel meer, maar ik, wil, ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar ze waren er wel ze waren er een heleboel. Club van 27, die ehm, allemaal dus aan hun eindje kwamen op die beroemde leeftijd. En allemaal waarschijnlijk het grootste deel wel door een... Ja, levenswijze die nou niet bepaald gezond was. Laten we het zo zeggen. Goed, nou, um, gaan we nu doen? Plaatje draaien. Ja, dat gaan we doen. I saved the world today. Ja, ik niet, maar Annie Lennox wel. met natuurlijk Dave Stewart en eh, Annie Lennox. En eh, dat verhaal, dat heette I Saved the World Today. Ja, nou ja, dat is een goede daad. Ik las, eh, ik las trouwens wel een leuke ergens. het is maar goed dat... <laughs> dat vond wel een mooie opmerking. dat, morgen wordt natuurlijk die, die, die, die Trump geïnstalleerd als president van, van Amerika. En er stond eh, op Facebook van... gelukkig begint hij met een vrij weekend. Dus de wereld vergaat maandag pas. <laughs> ja, dat vond ik, wel, eh, leuk eigenlijk. <laughs> I saved the world today. Nou, dat zal eh, Trump niet doen. Ehm, ja, en Lennox Oxdos en Dave Stewart. En natuurlijk ehm, I saved the world today. En de volgende plaat is nieuw. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Het van Elbow. En het nummer heet All Disco. was dan Elbow. En dat hebben het heette All Disco. James Hunt. Feeling like a hypocrite. Cover more and I won't give a shit. I never used to talk, I never used to talk like I'm sorry I named the album Montevallo. And I'm sorry people know your name now. Strangers hit you up on social media. I'm sorry you can't listen to the radio or drive out to the place we used to get peaches down in Pelham. I know you want your privacy, and you got nothing to say to me. But I wish you let me pay off your student loans with these songs you gave to me. Remember the first time you stayed with me? Overpacked and drove up and went to the CMAs with me. Two years later, it felt like you were a million miles away from me. And I was the one on stage, drunk, barely holding on on ABC dad still prays for me. Drinking too much, drinking too much. Since you've been gone, I can't get gone enough. I'm on top of the world, going down. I'm gonna drink it all till you're not around. Drinking too much, drinking too much. Since you've been gone, I can't get gone enough. I'm on top of the world, I'm going down. I'm gonna drink it all till you're not around. A year ago, I was in a hotel room in Phoenix, wondering if it's ever okay to lie. Cause I knew the truth would make you wanna die. But I told you everything, you told me to have a good life. But you still couldn't believe it was really goodbye. Every night you would fill the bathtub up, lie there for hours, put your face underwater and cry. I never wanted to be a heartbreaker. Turn your sisters and their friends into matchmakers. I know you think my dreams came true. Since you've been gone, singing these songs is just something to do. The only dream I ever had was you. I hope you know I'm still in love. It's the kind that you can't fall out of. Drinking too much, drinking too much. Since you've been gone, I can't get gone enough. I'm on top of the world, I'm going down. I'm gonna drink it all till you're not around. Drinking too much, drinking too much. Since you've been gone top of the world I'm gonna drink it all till you're not around. I know this might seem like a contradiction. And the last thing you need is more unwanted attention. But you changed your number and moved, and this is the only way I could reach you. So wherever you are, turn it up and listen. Henley, I'm on my way to you. Nobody can love you like I do. I don't know what I'm gonna say to you, but I know there ain't no way, no, there ain't no way, no, there ain't no way we're through. Ja, en dat was dan James Hunt met Drinking Too Much. nummer 1. <laughs> James Hunt En Drinking Too Much. Dit is de Blues Band. En het liedje dat heet Maggie's Farm. Zo, dat klinkt lekker stevig, zeg. Woe. Lekker hoor. pray for rain. about man and God and law. lekker stevig. Oud liedje trouwens van eh, niemand minder dan Bob Dylan natuurlijk. Daar kennen we hem ook van. Dit was eh, de Blues Band. En dat nummer dat heet Maggie's Farm. Ha, we hebben een contrabassist binnen. Dat is leuk. <laughs> Ja, is een keer wat anders dan eentje die altijd in de contramine is, hè? Ja, ja. dan met een contrabas. Hè? Ja. <laughs> <laughs> dan vroegen ze zich vroeger altijd af, contrabasje niet komen. Ja. Die zei altijd, als het naar voren komt, ga ik weg. Ah. Ja, allemaal van die slappe grappen. Dat <laughs> wordt toch wel leuk. Ja. <laughs> Soms kom je van die grappen, die zijn zo verschrikkelijk slap... dat je in een deuk ligt van het lachen. Ja, precies. <laughs> Had ik van de week ook met eh, zo'n plaatje op Facebook. Hè, van eh, die vrouw die aan de busje vraagt... gaat u naar het winkelcentrum? Nee, ik moet werken. Ja, ja leuk is die ook, ja. Dit is eh, Keith Jarrett trouwens. Als uh, opvullertje tot het uh, eh, NOS van 1 uur. Een liedje van The Birds. Maar dit is een instrumentale versie van My Back Pages.